Richting Den Haag zijn er drie rijstroken dicht. Verder file op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. Daar sta je ruim 10 minuten in de file. En op de N230 Maarse Utrecht voor de aansluiting met de A27 is de vertraging een kwartier.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 It hurt her, though he really loved her. If there's a lesson to be learned, it's a hard one to take. Once it falls apart, it's so hard to unbreak. So don't you ever make that mistake the boy grew older Every day wondering if he'd tell them something Would it be different?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 ook Canada zou moeten worden geannexeerd. Die wens uitte Trump opnieuw in zijn speech in Davos. Volgens de Amerikaanse president bestaat Canada alleen bij de gratie van de VS. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt mensen die veel met bloemen werken... voor rozen en snijbloemen van buiten Europa. Daar kunnen bestrijdingsmiddelen op zitten die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Bij de Julianasluis in Gouda is vanmorgen een auto in het water gereden. Een persoon is uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht.